1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. 1400 werknemers van speelgoedfabrikant Lego raken hun baan kwijt. De Deense speelgoedfabrikant gaat reorganiseren... omdat er na jaren van groei minder Lego-blokjes worden verkocht. Wereldwijd werken er zo'n 18.000 mensen bij Lego. Onlangs werd ook al het vertrek van topman Padda aangekondigd. Hij zat er pas acht maanden als opvolger van Jorgen Knoesdorp... die van Lego werelds grootste speelgoedfabrikant maakte. Werkgevers mogen niet zomaar het e-mailverkeer van hun werknemers in de gaten houden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald. De werkgever moet de werknemer van tevoren op de hoogte stellen. De zaak was aangespannen door een Roemeen. Hij werd tien jaar geleden ontslagen door zijn werkgever... omdat hij privéberichten had verstuurd tijdens werktijd. De Roemeen wist niet dat zijn werkgever dit checkte. Bangladesh heeft in amper twee weken tijd zeker 123.000 vluchtelingen uit Myanmar opgevangen. Het gaat om Rohingya, een moslimminderheid die in Myanmar wordt opgejaagd. De afgelopen tijd zijn duizenden huizen van Rohingya in brand gestoken. De VN spreken van een zeer verontrustende ontwikkeling. Het aantal vluchtelingen neemt snel toe en de vluchtelingenkampen die in Bangladesh voor Rohingya zijn opgezet zitten vol. Voor duizenden mensen is er nog geen onderdak. De VN roept landen op geld te geven voor noodhulp, zoals tenten, dekens, eten en medicijnen. De eigenaar van de tas vol brieven uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Het is een man van 70 uit Brunsum, meldt 1 Limburg. Een stel uit Vught vond de brieven op station Utrecht Centraal. De man wilde de brieven van zijn ouders laten lezen aan zijn dochter... maar had de tas laten liggen op een bankje. Het weer, flink wat bewolking met mogelijk wat regen of motregen. De zon breekt soms ook door bij 20 tot 24 graden. Morgen begint de dag met wat buien, maar smiddags vrijwel overal droog en zon bij een graad of 18. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen door een ongeluk op de A27 naar Breda. Tussen Gorkum en Nieuwendijk staat 5 kilometer. Linkerrijstok is dicht en de, eh, vertraging is een eh, half uur.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 ik heb sinds kort twee kinderen. En ze lijken op mij. ADH2, weet je wel. Maar de geboorte van zo'n kind, jongen... dat is zo leuk voor de vader, echt waar. Maar ik denk altijd... hoe zou mijn zoontje die geboorte nou ervaren hebben? toen hij voor het eerst zijn ogen opendeed en mij recht in de ogen aankeek. Wat moet hij gedacht hebben? Weet je, fuck, toch niet Jochem Meijer! en dat hij dan 16 jaar oud is, dat hij mij gaat vertellen over zijn geboorte.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 Want eerst heeft ze al haar muziek van, van de streaming audio media af laten halen. En nu staat het er gewoon weer op. Nu kan je het weer vinden. Taylor Swift dus en Look What You Made Me Do. En oh ja, je kan voor haar concerten alleen maar kaartjes kopen als je bewijst dat je een echte fan bent. <laughs> Nou, hoe moet je dat bewijzen? Weet ik ook niet. Nou, <clears throat> in ieder geval, uh, zo is het wel. En eh, we hebben nog een artiest van... artiest in het licht, natuurlijk. En dat is iemand die eh, vandaag, nou niet vandaag precies, maar een aantal jaren geleden. Eh, in 1993, om precies te zijn. Eh, is overleden in Den Haag. zijn jonge gozer. En hij iemand had, niemand had nog ooit van hem gehoord. Totdat hij op een gegeven moment bleek dat hij, dat hij aids had. En ehm, ja, dat hij toen nog, toch nog de kans kreeg om een, om een plaatje te maken. Ja, zo is het ongeveer geloof, geloof ik. Nou, dan hebben we het natuurlijk over René Klein. Uh, het gekke is dat ik nergens op, op, mijn uh, audio eh, media en zo de originele kon vinden. Maar gelukkig hebben we Angela nog.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 Nu kunnen ze het redelijk onder controle houden. Toen nog helemaal niet. René Klein was dat. En het liedje dat heette Mr. Blue. Gaan even terug in de tijd met eh, Carly Simon en James Taylor. samen met eh, Carly Simon. Of andersom, Carly Simon samen met James Taylor. Ja. En dat was een oud liedje, dat heet Mockingbird. Dus ze waren ooit een stel, ik weet niet of ze dat nog zijn, maar... Ach, laten wij ons daar niet mee bezighouden, anders gaat het zo erg op boulevard lijken. Dat is nog niet. hey, ehm, eh, dames en heren. Het is bijna tijd ervoor, hè? Ja, ik zie allemaal... Oeh water in je mond krijgen. Ik zie allemaal heerlijke dingen voorbij vliegen. <laughs> ja, bijna, eh, ja, dat zou je bijna willen. Maar goed, we gaan, eh, gaan we doen. Ja, we gaan, eh, we gaan eten. Nou, straks. Nou ja, straks, straks. dan. straks. Ja, straks. Ja. En dit is nog steeds CFM Lunch. Ook dan nog. Mhm. En het is intussen door, kwart over twee. kwart over één, sorry. 18 over 1. En eh, nou ja, we zitten er klaar voor. Dus ik zou zeggen, pak een eh, pennetje erbij, papiertje erbij als je het wel als je geen Facebook hebt. Anders kijk je natuurlijk op Facebook naar. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www facebook.com schuine Zandvoort lunch. En eh, voor vandaag heb ik een uh, eenvoudig... En, uh, voedzame maaltijd. ja, in de woorden van Olie Beelbommel... een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Ja. En ja, ik... ben nog even wat aan het editen. Zo. Ik heb vandaag gekozen voor een pasta met tonijn en mozzarella. Dat is een eh, recept voor vier personen en in ongeveer 25 minuten klaar. U heeft hiervoor nodig 400 gram spaghetti, twee blikjes tonijn op olie, 1 prei gewassen en in kleine ringen gesneden, zes gedroogde tomaten op olie in stukjes. 2 teentjes knoflook, gesnipperd. 2 eetlepels verse peterselie, gehakt. 2 eetlepels groene olijven, zonder pit. En 150 gram mozzarella in kleine plakjes. De bereiding gaat als volgt. Kook de pasta volgens de aanwijzing op de verpakking beet gaar. Giet de tonijn af en vang de olie op fruit in een wok of hapjespan... in 1 eetlepel tonijnolie en 1 eetlepel olie van de tomaten... want die moet u ook even opvangen... Eh, fruit daarin de preireepjes en de knoflook ongeveer 2 minuten. Voeg dan de tonijn en de tomaten toe en roerbak dit nog even 2 minuten. Meng de peterselie, de gehalveerde olijven en wat peper en zout erdoor. Snijd de mozzarella in plakjes en schep ze luchtig met de pasta door het mengsel in de wok. Is lekker met een komkommersalade. Variatie hierop is dat de tonijn kan worden vervangen door 200 gram gerookte zalmsnippers. En in plaats van prei kunt u ook een klein blikje maiskorrels toevoegen. En voor extra pit kunt u de mozzarella vervangen door gorgonzola. En vegetariërs kunnen in dit gerecht heel eenvoudig gewoon de vis weglaten. Want dan is er even goed nog voedzaam. Zo. Smaakt het dan ook nog niet? Jawel, jawel, oh. jawel. Zeker oh, als je, als je gorgonzola gebruikt, zeker. Ja, ja. Dus, is eh, het lekker zout. Nou is het goed, eh, lekker pittig, ja. Goed zo. Oké. Nou, ik zou zeggen, dames en heren, eet smakeloos. Eh, ik bedoel, eet smakelijk. En ehm, u kunt het allemaal natuurlijk als u eh, geen pen en papier bij de hand had. Maar het gaat het te snel, denk ik, om het op te nou, schrijven. Kun je het allemaal nog eens even lekker teruglezen op onze Facebookpagina. www.facebook.com schuine Zandvoort luncht. Ja. En daar staat het recept. Daar staan trouwens ook alle recepten. Eh, het enige wat we nog eens moeten doen is ze in een aparte map allemaal bij elkaar zetten. Dat is wel eens handig misschien. En ja, eh, en ze misschien eens een keertje bundelen en uitgeven. en uitgeven, ja, dat kan natuurlijk ook nog. <laughs> Goed, nou, eh, ik wens u weer veel sterkte met het bereiden van deze voedzame, eenvoudige nog voedzame maaltijd. En wij gaan verder met een nieuwe plaat. Ja! Nee, het is een oude plaat. Oh. De sterkte van snaren heeft de man het over. Aha. The Strength of Strings. Het is van Gene Clark. Oké. Okay. Strength of Strings heet het nummer. We gaan naar een nieuwe plaat van Jake Bug. Die heeft een nieuw album uitgebracht. Opgenomen met een aantal oude rotten in het vak in eh, Nashville. All the time before I knew you Seems now so long Het nummer heet Waiting. it's hard. En het zangeresje wat u hoorde, dat heet Noah Cyrus. En het nummer heet The Waiting, dat ook nog. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Vakantievluchten mogen in de toekomst niet meer landen en starten op, in de nachtelijke uren op Schiphol. Daarmee wordt de overlast voor omwonenden beperkt. Zo bepleiten de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland... en 40 gemeentes die in een straal rondom Schiphol resideren. Er moeten echt keuzes worden gemaakt. Schiphol kan in de toekomst niet meer al het vliegverkeer accommoderen. En daar, want daarmee zou het beeld worden bevestigd van rupsje nooit genoeg. Om te voorkomen dat het draagvlak voor Schiphol wegvalt... is selectiviteit noodzakelijk. Dat was in 2008 ook al afgesproken in het Aldersakkoord dat ontstand kwam na overleg met omwonenden, bestuurders en de sector. Snel en duurzaam. Die zaken staan centraal in de nieuwe dienstregeling van Connection... die 3 eh, september is ingegaan... Er komen aanvullende lijnen voor wijken en kernen... en een groter aanbod van ritten in de spitsuren op een tiental buslijnen. Het R-net tussen IJmuiden en Haarlem gaat op alle dagen van de week... zowel overdag als s'nachts nachts rijden. Op sommige lijnen worden nieuwe elektrische bussen ingezet. Om meer snelheid op doorgaande lijnen te krijgen... zijn er enkele haltes geschrapt. Uitgebreide informatie vindt u op de website van Connection. Naar aanleiding van de crash op het circuit van Zandvoort... waarbij een Franse coureur zwaar gewond raakte... wordt er een onderzoek ingesteld door de Fédération Internationale de l'Automobile, kortweg FIA. Een internationale federatie van verschillende auto- en motor- en motorsportclubs. Een ongeluk gebeurde daar dus eh, eh, gebeurde afgelopen zaterdag tijdens de Historic Grand Prix. Het ging bij de Fransman direct mis. In de eerste ronde raakte hij in de laatste bocht van de baan. En eh, de crash was behoorlijk, want er lagen delen van de auto verspreid over de baan. De coureur werd gereanimeerd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de laatste berichten zijn dat zijn toestand nog altijd kritiek is. Er komt voorlopig geen Grand Prix op het circuit in Zandvoort. Dat verwacht Michiel Mol, ondernemer en mede-eigenaar van raceteam Force India. Volgens hem is een terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort simpelweg te duur. In een interview met de website motorsport.com zegt Mol dat een vernieuwde Grand Prix in Zandvoort niet erg realistisch is... Zo is de infrastructuur niet goed genoeg voor zo'n groot evenement... en zou het te veel kosten om het circuit aan te passen. Ik vind dat... <coughs> Pardon. Ik vind dat heel jammer, zegt hij. Want hij zou het fantastisch vinden. Maar eh, hij zou niet weten waar eh, het geld om dat te realiseren vandaan moet komen. Zandvoort heeft al eens eerder een Formule 1 race georganiseerd... maar Mol vraagt zich af of de koningsklasse wel zit te wachten op een Grand Prix in Nederland. Daarbij komt nog dat er een extra vergunning zou moeten komen... wat gezien het huidige klaag- en zeurklimaat...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 En inmiddels eh, zag ik al dat al wat spetterde. De wind is matig uit het zuidwesten, ongeveer kracht 4. En het wordt niet heel koud, want het wordt evengoed nog zo'n 22 graden. De herfst is begonnen. Het weerbericht werd weer aangeboden door Lex van der Hoorn, onze huismeteoroloog. zo, zo. Nou, nou, nou, nou, nou. Hey, eh, oh, weer van alles fout hier vandaag. Maar goed, maakt niet uit. Zei je? Ja, maar vertel eens even, wat was dit? Eh, dit was Evanescence met eh, Lithium. En ja, alvast een beetje een voorproefje voor vanavond. Zei oh, Zij het een niet al te heftige. Want oh. dat wil ik eh, onze lunchluisteraars niet aandoen. Maar vanavond... Ja, precies. <laughs> vanavond om uh, eh, 8 uur is het weer zover. Nieuwe aflevering van... Als alles goed gaat tenminste. Nieuwe aflevering van... Geen lopen, maar zware metalen. Dus liefhebbers, luisteren, want dat wordt er een heerlijke eh, uitzending. Ja, en voor degenen niet-liefhebbers oordop in ja, of even wegzeppen of zo. <laughs> Ga me niet inhouden. Nee, zo is dat. Goed, vanavond dus om 8 eh, uur eh, geen lompen, maar zware metalen. Eh, dat hebben we vanavond weer. En wij gaan even vrolijk voor met Artiest in het Licht. Jawel. En ehm, nou ja, dat deze niet nog maar even draaien. wat <laughs> Oh. Want de, eh, eh, de volgende sluit daar wel een heel klein beetje op aan. Eh, het is vandaag namelijk ook nog eens een keer de geboortedag in 1947 van de heer Buddy Miles. En dan zult u zeggen, Buddy Miles, wie is dat nou weer? Nou, Buddy Miles, dat was een, een, een rock- en funk drummer. Geboren in Omaha, Nebraska op 5 september 1947. en overleden in Austin eh, dat ligt in Texas, als ik het goed heb. Eh, op 26 februari 2008. Het dat was een Amerikaanse rock- en funk drummer. En hij is eh, vooral bekend geworden door zijn werk met Jimi Hendrix. namen de band of Gypsies. Vanaf 1969 tot 1970. We gaan nu een nummer van hemzelf draaien. in het licht. Buddy Miles, Damn Changes. kan ik niet stil blijven zitten hoor. Lekker! Ja, het is vandaag zijn geboortedag. Hij eh, is ook... Eh, hij eh, zou... even denken, hij zou 71 worden. Nee, hij zou nee, 70 worden zijn. En ehm, we gaan door met... dit was Buddy Miles dus, om het nog maar even te zeggen. En dat heette Damn Changes. En ik vind het lekker! Oeh, oeh, oeh. Dit is weer nieuw. Dit is een oud liedje. In een nieuw jasje. Het liedje heet Smile. this Gregory Porter. sun comes shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? it's still worthwhile if you just smile. Wat is dit schitterend! Wat is dit vreselijk mooi gedaan! Zo zie je dat er tegenwoordig toch ook nog muziek gemaakt wordt. Wat een ongelooflijk mooie versie van eh, dit nummer. Dat houdt een beetje, als je naar die stem luistert, dat houdt toch een beetje het midden tussen Ned King Cole en Frank Sinatra. in. Daar zit het echt een beetje tussenin, zo'n beetje. Het, het is nou, wat. inderdaad aan Frank Sinatra te denken. Van, ja, nou. ja, ook wel. Ik hoor ook nog wat trekjes van Ned King Cole erin. Dus het, het is, het is eh, ja, het houdt ongeveer het midden tussen die twee. En die man, ja, die Gregory Porter, dat is zo'n geweldige zanger. En eh, het liedje is al vreselijk vreselijk oud. Eh, want volgens mij heeft net King Cole het zelf ook een keer op. Maar het orkest erachter. Gewoon lekker originele, echte instrumenten. Niks sampletjes, niks computers. Gewoon knallen met een groot orkest erachter. Heerlijk om eh, naar te luisteren. Goed, Smile dus. En Gregory Porter, hou hem in de gaten. Ik zal hem nog wel eens meer draaien, denk ik zomaar. En we hebben nog een artiest in het licht. Ja, dat moet ook nog. Nou, vertel. ja, we hebben er nog eentje. Ik heb er nog één. En dat moet ik ook nog even, voor eh, even doen voor het nieuws. De naam van deze meneer eh, is origineel... even kijken hoor, dan moet ik even goed kijken. Ja, het is, zijn originele naam is Joseph Alfred Souter. En dat was een Amerikaanse singer-songwriter. Ehm, hij eh, is overleden op 5 september 2012 in Beaufort, of Beaufort, hoe spreek je dat uit? Beaufort, al wel, Georgia, Verenigde Staten. Hij heeft een aantal eh, albums gemaakt, Introspect, eh, Look Inside, So the city are grow, Seeds Are Growing, moet ik zeggen, en Midnight Rainbows. Eh, bekende hits van hem. Games People Play, Rose Garden en eh, Walk a Mile in My Shoes. Nou, die naam die zegt u waarschijnlijk niet veel. Maar zijn pseudoniem wel. En dat is Joe South. En dat is dus zijn sterfdag vandaag. Ja, en dat is het nou eenmaal onderdeel van ons onderdeel. Artiest in het licht. Joe South en Games People Play. happy me while they while away the hours in their ivory towers till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. others to blame, oh, uh, but neither one will ever give in. So we gaze at an eight for ten, thinking about the things that might have been, and it's a dirty, rotten shame, Whoa, uh, la da da da da da, la da da da da da, talking about you. try to sock it to you in the name of the Lord. They're gonna teach you how to meditate. Read your horoscope, cheat your fate. For the most to hell with hate. Come on, get on board. Oh, oh, um, la da da da da la da da da da. Talking about you and me and the game we were playing. Now wait a minute. Look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Oh, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give a Joe South. Overleden dus op 5 september 2012, eh, vijf jaar geleden. En dat is eh, natuurlijk in het kader van onze rubriek Artiest in het Licht. En we staan niet alleen stil bij, verjaardagen, maar ook bij sterfdagen. Dat is ook wel eens leuk. Dus je hebt kans dat uh, nog wel een keer zo'n man aan boord komt op zijn geboortedag. Dat zien we dan vanzelf. Nou ja, kan nooit verkeerd zijn. En dat was vandaag dus de geboortedag van onder andere Freddie Mercury en eh, Buddy Miles. En eh, eh, verder, wie hadden we nog meer? Oh, René. René Klein, daar is overleden. Oh, nee. Sterfdag van René Klein. Dus, nou, dat was hem vandaag. Dit zit er weer op. Dan heb je het weer gehad. Ja. Het is alweer bijna twee minuten voor twee. En dat betekent dat de klok onverbiddelijk is en dat wij er weer tussenuit gaan. Ja. En nu weer kunt gaan genieten van eh, de rest van de programma's die eh, zeer veel Zandvoort uh, u te bieden heeft vandaag. Vanavond natuurlijk tussen 8 en 10 uh, eh, geen lompen, maar zware metalen. Nou ja. Ja. Voor de liefhebbers. En degene met Facebook, de playlist voor vanavond staat op de site. Ja. Dus dan kun je alvast even, even voorproeven. Wat Geestelijk allemaal... voorbereid ja. dat. Wat er allemaal gaat komen. Nou, zeg. <laughs> En, Omdat eh, jij er niet van houdt. wil niet zeggen, er zijn nog genoeg mensen die het wel mooi vinden. Oh, nou, ik wens alle sterkte vanavond. Ehm, ja. Goed, die eh, Facebookpagina heet ook geen lompen, maar zware mentalen. Dus eh, kunt u daar gewoon rustig op zoeken. En dan komt u van alles tegen. Ja, en eh, laat gerust een eh, berichtje achter, een verzoekje of wat dan ook maar. Het mag van alles zijn, zolang het maar metal is. Metal, hard rock, eh, rock and roll. Ja. Wat je leuk vindt. Maar nou, kom nou niet maar... met Jantje Smit aan zetten. Nee, daar zijn andere programma's voor. Hartelijk dank voor het luisteren vanmiddag.